Stef Bandstra met het NOS Journaal. Snoepfabrikant Haribo zegt dat de cannabis die in hun cola-snoepjes is gevonden... er niet tijdens de productie in is beland. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat er een onafhankelijke test is gedaan door een laboratorium. Die test liet zien volgens Haribo dat er geen besmetting was in het productieproces. Haribo riep een partij cola-snoepjes terug nadat twee kinderen ziek waren geworden. Een van hen lag een tijd in coma. Hoe de cannabis wel in de snoepjes is beland is onduidelijk. In het Belgische Haasrode zijn een Oekraïense vrouw en haar dochter om het leven gebracht, zegt justitie. Ze werden gisterochtend gevonden tijdens een brand in hun appartement. De brandweer was gebeld omdat er rook uit de ramen kwam. Brandweerlieden vonden de dode vrouw van 46 en zagen dat het meisje van 6 nog leefde. Ze werd gereanimeerd, maar is daarna overleden. Moeder en dochter hadden meerdere steekwonden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Justitie gaat uit van moord en heeft nog geen verdachte aangehouden. Een man die onrechtmatig Amerika werd uitgezet naar een beruchte gevangenis in El Salvador is terug in de Verenigde Staten. Daar wordt hij strafrechtelijk vervolgd, meldt ABC News. Kilmar Abrigo Garcia werd in maart als gevolg van het uitzettingsbeleid van president Trump samen met 200 anderen gedeporteerd. Kort daarna bleek dat er een administratieve fout was gemaakt en dat zijn uitzetting onterecht was. Hij wordt in de VS beschuldigd van mensensmokkel. In Rotterdam-Zuid worden maatregelen genomen tegen straatraces. Het gaat om het wijkdeel Noordereiland. Elke vrijdag en zaterdagavond gaan er wegen dicht. Buurbewoners klagen al jaren over straatraces. Harde muziek, afval op straat en ook intimidatie.